Zit van der Linde met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Jemen blijft verslechteren... staat in een rapport van de Voedselwaakhond van de Verenigde Naties. In gebieden die bestuurd worden door de regering... neemt de acute hongersnood snel toe. Volgens de VN is de situatie het slechtst in gebieden langs de Rode Zee. Sinds 2014 woedt in Jemen een bloedige oorlog... waarbij delen, waaronder de hoofdstad Sanaa... zijn veroverd door Houthi-rebellen... Onduidelijk is hoe de situatie daar is, omdat VN-waarnemers beperkt toegang hebben tot de regio's die onder controle staan van de Houthis. Oekraïne zegt dat het opnieuw een brug heeft aangevallen in de Russische regio Koersk. Om welke brug het gaat is niet duidelijk. Wel wordt de aanval door Russische autoriteiten bevestigd. Volgens analisten gebruikt Rusland de bruggen om manschappen en materieel naar het front in Oekraïne te krijgen. Afgelopen vrijdag werd ook een brug over een rivier verwoest. Het Oekraïnse leger vecht sinds twee weken op Russisch grondgebied. Inmiddels zouden er tientallen hectare zijn ingenomen. In Spanje is een jongen van 11 doodgestoken op een voetbalveldje. Het gebeurde vanochtend in de buurt van Toledo, ten zuiden van Madrid. De dader sloeg op de vlucht in een auto. De politie is nog naar hem op zoek. Of dader en slachtoffer elkaar kenden is niet bekend. Demi Vollering is er niet ingeslaagd voor de tweede keer op rij de Tour de France FAM op haar naam te schrijven. Op de slotklim naar de Alpe d'Huez herpakte de Poolse Kasia Niawadoma zich en ontstond een secondenspel tussen hen en Paulina Royakkers. Vollering sprintte Royakkers eruit en won de rit, maar dat was niet genoeg voor de eindzegen. Het weer, de bewolking trekt richting het oosten weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wat warmer vanwege wind uit het zuiden. Het wordt 22 tot 25 graden met later op de dag wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging... tussen Vinkenveen en knooppunt Oude Rijn.